en een voorspoedige start. Mark Hokker met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat minstens 10 mensen vervolgen... vanwege bedreigingen en beledigingen aan het adres van kandidaat-Kamerlid Sylvana Simons. De verdachten schreven reacties op een uitzwijpagina die op Facebook was aangemaakt. Het OM hoopt de zaken in de eerste drie maanden van volgend jaar af te wikkelen... De mensen die de ernstigste uitlatingen hebben gedaan, zoals doodsbedreigingen, moeten voor de rechter verschijnen. De anderen krijgen een geldboete of een taakstraf. Oud-voetbaltrainer Foppe de Haan wordt lijstduwer van de PvdA bij de Tweede Kamerverkiezingen. Hij staat op de 75ste plaats van de conceptlijst, die vandaag is bekendgemaakt. Achter lijsttrekker Ascher staat Kamervoorzitter Ariep op nummer 2. Minister Dijsselbloem van Financiën staat op de derde plaats. De hoogste nieuwkomer is FNV-vicevoorzitter Van Dijk, die op plaats 5 staat. Partijvoorzitter Spekman noemt de lijst een goede mix van ervaren Kamerleden en nieuwkomers. Nederlandse overheidsinstanties, zoals de politie, vragen vaker gebruikersgegevens op bij Facebook. In de eerste helft van dit jaar kreeg het bedrijf 450 aanvragen. Dat is het hoogste aantal in de afgelopen jaren. Bijna 90% van de aanvragen werd door Facebook gehonoreerd. Aan de rest werkt het bedrijf niet mee, onder meer omdat er geen wettelijke basis voor was. De Duitse politie heeft een asielzoekerscentrum in Emmerich doorzocht... in het onderzoek naar de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn. Anes Amri is de belangrijkste verdachte... en hij zou in het AZC, vlak over de grens bij Arnhem, ingeschreven hebben gestaan. De politie stond gisteren al klaar bij het asielzoekerscentrum... maar moest wachten op de juiste papieren om het gebouw te mogen doorzoeken. Het is niet bekend of er iets is gevonden. Het weer in het zuidoosten en oosten nog wat regen. In de rest van het land meestal droog. In het westen en noordwesten breekt geleidelijk de zon door. Het wordt zo'n 6 tot 9 graden. Morgen is het droog en schijnt geregeld de zon. In het kerstweekend regenachtig bij 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad nog steeds problemen. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij de afrit Haarlem-Zuid. Meer dan een uur vertraging. Vanwege een politieonderzoek is er maar één rijstrook open. Rij voorlopig maar om via de A8 via Zaanstad. Op de A10 West begint de file op te lossen. De weg is weer vrij richting Den Haag.